een speciale mix. Volgende week vrijdag zijn we weer bij je, want we naderen helaas alweer de klok van 11 uur. 9 uur sharp dus, volgende week vrijdag. De winnaar, bij de way, van de kaarten morgen in Escape in Amsterdam.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 Eerder kondigde de bank al aan dat er bij de vestigingen 8000 banen worden geschrapt. De vakbonden hebben geschokt gereageerd op het plan. Ze willen maandag tekst en uitleg van de directie van de Rabobank. In de VS is een man opgepakt voor de moord op een Nederlandse vrouw in Mexico in 1998. De 27-jarige architecte Hester van Nierop maakte in 1998 alleen een rondreis door de VS en Mexico. Ze werd gewurgd gevonden in haar hotelkamer in de Mexicaanse stad Ciudad Juarez, vlakbij de grens met de VS. De verdachte van de moord is vandaag uitgeleverd aan Mexico. De fabriek van Axo Nobel in Deventer gaat in 2016 dicht. En dat kost ongeveer 165 medewerkers hun baan. De fabriek in Deventer produceert een grondstof voor plastic. De Axo-fabriek in het Belgische Mons neemt de productie over. De afgelopen weken is er geregeld gestaakt uit protest tegen de sluiting van de fabriek in Deventer. Ook dit weekend leggen de werknemers het werk neer. De Duitse krant Die Welt publiceert vanaf zondag brieven van de nazi Heinrich Himmler... De honderden brieven werden kort geleden in Israël gevonden. Ze zijn geschreven tussen 1927 en 1945, vijf weken voor de zelfmoord van Himmler. Hij was de organisator van de massavernietiging van de Joden, de chef van de SS en het hoofd van de Gestapo. Duitse deskundigen hebben geen twijfel over de echtheid van de documenten. En in de eredivisie is Heracles naar de negende plaats geklommen... door een overwinning in Almelo op RKC Waalwijk. Heracles won met 2-1. Het was de derde thuisoverwinning van de Almeloze ploeg. Het weer, vanaf wolkenvelden en enkele opklaringen. Het blijft zo goed als droog bij minima min 4 graden in het noordoosten... en plus 2 in het zuidwesten. Overdag eerst wisselend bewolkt en droog. Het wordt 0 graden in Groningen tot 5 in het zuiden. Tegen de avond vanuit het westen regen en in het noorden en oosten sneeuw. Dit was het NOS Journaal.